Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij een stierengevecht in Zuid-Frankrijk is een vrouw uit Cannes om het leven gekomen. Ze zat samen met haar man op een tribune dicht bij de arena. Toen de stieren na afloop naar buiten werden gedreven... sprong er één over de omheining en nam de vrouw op zijn horens. Ze vloog meters door de lucht en kwam op haar hoofd terecht... waarbij ze ernstig hoofdletsel opliep. Ze werd met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht... maar overleed daar aan haar verwondingen. Samen met haar man bezocht ze een stierengevecht bij de jaarfeesten in de plaats Eekmoor vlakbij Montpellier. In Letland heeft een pro-Russische oppositiepartij de verkiezingen gewonnen. De oppositiepartij Harmonie van de Russische minderheid werd de grootste. De partij haalde bijna een kwart van de 100 zetels in het Letse parlement. De partij is voorstander van het EU-lidmaatschap... maar werd door de andere partijen steeds buiten de regering gehouden... vanwege de pro-Russische standpunten. Ook na deze verkiezing is het onwaarschijnlijk dat Harmonie gaat meeregeren... maar het vormen van een regering wordt er niet makkelijker op. De verkiezingen van gisteren liepen uit op een teleurstelling voor de regeringscoalitie... en leverden winst op voor populistische partijen. De Saoedische journalist Jamal Khashoggi is vermoord op het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul. Dat heeft een hoge adviseur van de Turkse president Erdogan gezegd tegen televisiezender CNN Turk. Volgens de adviseur zijn er beelden van Khashoggi die het consulaat binnengaat... maar nergens is op camera vastgelegd dat hij het gebouw ook weer verlaat. Khashoggi is niet meer gezien sinds hij dinsdag het consulaat binnenging... om zijn scheiding te regelen. De journalist staat bekend als criticaster van het Saoedische regeringsbeleid. De Saoediërs ontkennen ook maar iets met zijn verdwijning te maken te hebben gehad. En dan de uitslagen van de wedstrijden in de eredivisie. Vitesse Heracles werd vanmiddag 4-0... Willem II Feyenoord eindigde in 1-1. Eerder vandaag speelde FC Emmen gelijk tegen Fortuna Sittard. De eindstand was 3-3. En om kwart voor vijf zojuist is Ajax AZ begonnen. dan het weer. Het is droog en geregeld zon, 14 of 15 graden. Vannacht kan het plaatselijk aan de grond gaan vriezen.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 half the time. Good old time. Everything's still the same except the time. Except the time. Memories of the years I've left behind. I've left behind. And although I'm moving on, and I can be forever young, the good days.